Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Nederland jihad. In 41 gevallen wilden mensen naar bijvoorbeeld Syrië of Irak vertrekken. Bij de andere acht is het paspoort ingetrokken om te voorkomen dat ze kunnen terugkeren naar Nederland. Van 30 mensen is de uitkering stopgezet. Van 12 mensen zijn alle financiële tegoeden bevroren. Dat gebeurt als er sterke aanwijzingen zijn dat mensen betrokken zijn bij een terroristische organisatie. Er lopen tegen de 30 strafrechtelijke onderzoeken naar mensen die wilden afreizen naar Syrië of Irak. Onder de 140 Nederlanders die wel zijn uitgereisd zijn 40 vrouwen. De leider van Hongkong, Leung Chun-ying, heeft de bewoners van de stad opgeroepen om een eind te maken aan wat hij noemt de illegale protesten. Hij heeft hun gevraagd te vertrekken. Duizenden activisten in Hongkong zijn vannacht begonnen met een sit-in. Ze hebben de straat voor het regeringscomplex geblokkeerd. De demonstranten eisen van de regering in Peking politieke hervormingen en meer democratie. Bij de protesterende studenten hebben zich activisten van de beweging Occupy Central aangesloten. Zij zijn van plan om het zakendistrict in Hongkong plat te leggen. Bij de vulkaanuitbarsting gisteren in Japan zijn zo goed als zeker 30 mensen omgekomen. Ze werden vermist. Inmiddels zijn ze door de hulpdiensten gevonden op de helling van de vulkaan. Volgens de Japanse politie vertonen ze geen teken van leven meer, maar officieel is hun dood nog niet bevestigd. Zeven mensen zijn vanmorgen door de hulpdiensten van de berg gered. De uitbarsting gisteren van de vulkaan Ontake kwam totaal onverwacht, dat zeggen experts tegen Japanse media. Tijdens de eruptie waren er zo'n 250 mensen op de berg, beklimmers en wandelaars.